Ik ga zo graag naar mijn bom papa. Ik hou veel van mijn bompapa, bompapa. Bompapa doet alsof hij niet ziet. Wat mijn papa mij altijd verbiedt. Hij vertelt sprookjes mijn bompapa, bompapa. is op de knie van mijn bom papa. Zij zijn de beste vrienden, ja ik en mijn bom, papa. heb een pa en een mama, maar daarbij heb ik nog een bom. Papa, hij is mijn beste kameraad, hij weet dit op alles weer raad. Bonpapa. En als het bijt van kermis is, dan draaien we het dan tot het donker is. Ik krijg een lekkere smaltevol, wat hebben we samen een loon? Ik ga zo graag naar mijn bonpapa, bonpapa zoveel van mijn bom papa, bom papa. bom papa doet alsof hij niet ziet, mijn papa mij altijd verbiedt. Hij vertelt dus sprookjes, mijn bom papa, bom papa. Krijs op de knie van mijn bom papa, bom papa. Hij zijn de beste vrienden, ja ik, en mijn bom papa, mijn bom.